Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het centrum van Genemuiden, ten noorden van Zwolle, woedt een grote brand. Het vuur woedt in een loods waar riet en botenlagen opgeslagen. Volgens RTV Oost is een aantal woningen in de omgeving ontruimd. De brandweer in Genemuiden probeert te voorkomen dat het vuur naar de huizen overslaat. Blussen is lastig, omdat de loods vlak bij de huizen staat. Verder is er volgens de brandweer kans dat er asbest vrijkomt. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt de komende uren over de omstreden zorgwet van president Trump. Er wordt een spannende avond verwacht. De Republikeinen hebben in het huis de meerderheid, maar lang niet alle Republikeinen staan achter de wet. Als meer dan 21 partijgenoten van Trump tegenstemmen, gaat de wet niet door. Dat zou een belangrijke tegenslag voor de president zijn. De Republikeinse voorzitter van het huis, Ryan, heeft met Trump overlegd en gezegd dat het aantal stemmen onvoldoende is. Edith Schippers, die de mogelijkheden voor een nieuw kabinet verkent, rond maandag haar werkzaamheden af. Ze overhandigt om 10 uur haar verslag aan de voorzitter van de Tweede Kamer, Kadisha Ariep. Schippers werd op donderdag 16 maart door de Tweede Kamer aangesteld als verkenner. De bedoeling was dat ze binnen een week klaar zou zijn. Bij het begin van haar werkzaamheden gaf ze al aan dat die planning wel erg krap was. Dinsdag kan de Kamer debatteren over haar bevindingen en één of meer informateurs benoemen. De Britse politie heeft een foto vrijgegeven van de man die woensdag een aanslag pleegde in Londen. De 52-jarige Galit Massoud doodde vier mensen en werd zelf door de politie doodgeschoten. Door de foto te publiceren hoopt de politie achter zijn motief te komen. En ook wil de Britse politie weten of Massoud hulp heeft gehad en waar hij de laatste tijd is geweest. Het weer, vanavond wolken en opklaringen. Minimumtemperatuur vannacht iets onder nul.